uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. Noord-Korea heeft onverwacht zijn personeel teruggetrokken... uit een verbindingskantoor met Zuid-Korea. Het kantoor in een Noord-Koreaans grensdorp werd vorig jaar september geopend... om gesprekken tussen beide landen op gang te brengen. Waarom de Noord-Koreanen zich hebben teruggetrokken is onduidelijk. Mogelijk heeft het te maken met de mislukte top met de VS vorige maand in Vietnam. President Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un... misten daar geen nucleaire deal af te spreken. De grootste supermarkten hebben het afgelopen jaar de prijzen 4 tot 5 procent verhoogd. En dat is iets meer dan de btw-verhoging die op Nieuwjaarsdag inging. Volgens onderzoeksbureau Daltix is het logisch... omdat prijzen voor grondstoffen en lonen ook zijn gestegen. Daltix bekeek de prijzen van aanmerken bij Albert Heijn en Jumbo. Huismerken zijn moeilijker te vergelijken. Een medewerker van een Belgische ambtenarenvakbond wordt ervan verdacht dat ze de bond voor tonnen heeft opgelicht. Ze werkte als directiesecretaresse bij vakbond ACOD, waar onder meer overheidsdiensten, spoor, onderwijs, post en telecom ondervallen. De vrouw kon namens de bond digitale betalingen doen en zou zo in vijf jaar tijd meer dan 400.000 euro naar zichzelf hebben overgemaakt. Door de mist zijn vluchten vertraagd en geannuleerd vanaf Schiphol en Eindhoven Airport. Vooral in het zuiden van het land is er sprake van dichte mist. Het zicht is op sommige plekken niet meer dan 70 meter. Op de A2 bij Nieuwegein is een tankwagen met wijn gekanteld. Drie rijstroken zijn daar dicht. Waarschijnlijk duurt het opruimen nog tot het middaguur. Het weer. Vanwege de dichte mist heeft het KNMI voor een groot deel van het land code geel afgegeven. In de loop van de ochtend trekt de mist op en breekt vanuit het zuiden de zon door.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 Jij heeft alles wat ik zoek. Ik hou hem extra dicht bij me. Want al die meiden die kijken, maar hij geeft me geen twijfel. 6.9. Dit is ZFM. ritme van de lente. We don't wanna believe it, that it's all gone. Just a matter of minutes before the sun goes down. We're afraid to admit it, but I know you know, know that we should've known better, but kept on trying fire's dying out. Can't believe that I see this. We're out our chances now.